4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst, meldt het AD. Drie maanden geleden richtte ze deze partij op met de oud-50-plus-leider Henk Krol. In de krant zegt Van Koten dat ze buiten de bespreking is gehouden... met de groep Otte van voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie, Henk Otte. Die gesprekken gingen over de fusie tussen de partijen. Volgens Van Koten is ze voorgelogen en gaan haar principes niet samen met die van Otte. Eerder stapte ze uit de Partij voor de Dieren. Van Koten gaat nu weer verder als zelfstandig Kamerlid. Marktkooplieden op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam zeggen de helft minder omzet te draaien als gevolg van de mondkapjesplicht. De marktverkopers roepen de gemeente op de mondkapjesplicht voor de markt op te heffen. De koepelvereniging CVAH wil graag om de tafel met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam over de mondkapjesplicht op de markten. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen dat bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieweken te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als risicogroep. Naar verwachting maken premier Rutte en minister De Jonge het nieuws later vandaag in de persconferentie bekend. Facebook heeft woensdag een bericht verwijderd van president Trump over het coronavirus. Volgens Facebook was de boodschap in strijd met de regels over misleidende informatie over corona. Trump had een televisiefragment gedeeld waarin hij zei dat kinderen bijna immuun zijn voor corona. Het is voor het eerst dat Facebook een bericht van Trump over corona verwijdert. Eerder verwijderde Twitter, Twitter al wel een bericht van de president over corona. Het weer, het is droog en helder. De temperatuur daalt tot een graad of 15. Overdag is het opnieuw droog en zonnig. Het wordt tussen de 30 en 34 graden.